Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vertegenwoordigers van Israël droegen afgelopen avond jodensterren in de VN-veiligheidsraad. De ambassadeur Gilad Erdan deed de ster midden in zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. Hij herhaalde het standpunt van de Israëlische regering... dat een staakt het vuren met Hamas volgens Israël geen optie is. De jodenster is het symbool voor de jodenvervolging door de naties in de Tweede Wereldoorlog... en zeer omstreden bij het gebruik van demonstraties. Gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond ervaren structureel discriminatie en racisme door collega's. Dat blijkt uit een onderzoek van een kenniscentrum van de overheid onder zes grote en kleine gemeenten. In interviews met medewerkers en leidinggevenden kwam naar voren dat mensen van kleur opmerkingen krijgen als wat spreek je goed Nederlands en je bent anders dan de rest. Dat gebeurt niet alleen in de omgang tussen medewerkers, maar ook bij beoordelingen die ambtenaren krijgen. Werknemers van de Amerikaanse autofabrikant General Motors krijgen meer salaris. Er is een akkoord bereikt met de Amerikaanse autovakbond... en daarmee komt een eind aan de wekenlange stakingen. Die waren ook bij fabrikanten Ford en Stellantis. Het personeel krijgt nu 25% loonsverhoging... en gepensioneerden krijgen 2500 dollar extra. De loonsverhoging valt wel lager uit dan de eis... De vakbond wilde 40%, omdat de inkomens in de top van General Motors ook omhoog gingen. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft voor de achtste keer de Ballon d'Or gewonnen. Messi heeft zijn prijs met name te danken aan zijn prestaties op het WK in Qatar vorig jaar. De dribbelaar scoorde zeven keer en leidde Argentinië naar de wereldtitel. Zijn grote rivaal, Cristiano Ronaldo, staat met vijf trofeeën tweede op de ranglijst voor de Ballon d'Or. Het weer, vannacht overal regen. Het is rond de 9 graden. Komende ochtend bewolkt met enkele buien. Ook is er af en toe kans op zon, maar later in de middag opnieuw regen.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 do it all around. Here it is if you wanna get with this. put you at the top of my list. Uh. I feel like heaven when I look in your eyes. I know that you are the one for me.